Kees met het NOS-journaal. Bij een luchtval van de NAVO in het oosten van Afghanistan zijn zeker elf burgers gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Zestien mensen raakten gewond, zegt een woordvoerder van president Karzai. Het bombardement kwam nadat de lokale politie en soldaten onder vuur werden genomen door onbekenden. Als reactie voerden NAVO-straaljagers een aanval uit. President Karzai heeft het bombardement veroordeeld. De NAVO is een onderzoek begonnen. Premier Rutte is blij met de nieuwe baan van minister Timmermans. Hij vindt het een belangrijke positie en spreekt van de juiste man op de juiste plaats. Vanmiddag werd duidelijk dat Timmermans eerste vicevoorzitter wordt van de nieuwe Europese Commissie. Volgens Rutte gaat hij als rechterhand van commissievoorzitter Juncker een centrale rol spelen bij de modernisering van Europa. De Tweede Kamer is verdeeld over de overstap van Timmermans. Vooral de oppositie is kritisch. Zo vindt D66 dat het vicevoorzitterschap tot nu toe niet veel voorstelde. En de SP zegt het beleid in Brussel belangrijker te vinden dan deze benoeming. De regeringspartijen zijn wel positief. VVD en PvdA denken dat Timmermans zijn stempel zal drukken op het vernieuwen van Europa. De derde verdachte van de fatale overval op een juwelierszaak in Deurne ontkent, laat zijn advocaat weten. Bij de overval in maart werden twee overvallers doodgeschoten. Het OM denkt volgens de advocaat dat de man betrokken is geweest bij het regelen van een vluchtauto en bij het verkennen van de omgeving. Het OM zelf heeft niets losgelaten over waar de man precies van wordt verdacht. Vandaag werd het voorarrest met 60 dagen verlengd, maar de verdachte gaat in hoger beroep tegen die beslissing. Volgens een advocaat is er te weinig bewijs tegen de 27-jarige man. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het oosten kans op nevel. Het koelt af tot 11 graden. Morgen vanuit het noordoosten zonnig en temperaturen rond de 20 graden. Ook vrijdag en in het weekend veel zon. Dit was het NOS Journal.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 Zometeen hier een jaren 90 plaat. Sorry, Zero's. Deze week is Zero's. Ik ben in de war met vorige week. Oud draaiboek. Maakt niet uit. Zero's. Um, zometeen een Zero's plaat. Super tof. Stefan at daar mag je jouw voorkeur naar meden. We hebben drie platen op een rij gezet en één van die drie gaan we zo meteen draaien. En de vraag is welke? Mel maar door, stefan at Optie 1 is deze van 50 Cent in de club. In the hood and the ladies saying 50 you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But niggas to tell you I'm loco. Yeah. the plan is to put the rap game in the choke. I'm fully focus, man. My money on my mind. Of uh, heb je het gewoon goed te maken met iemand, dan ga je voor Timbaland en One Republic en Apologize. Of, als we dan toch naar persoonlijke context aan het vertalen zijn je net je tong uit iemands huig en ga je voor Katy Perry, I Kissed the Girl. Oh. Welke van deze drie wil je horen? Komt u maar door. Stefan.cfmzandvoort.nl, dat is mijn mailadres. Hoor je hem zo meteen. Amerikaans kapseljas samen met Jack McMinus Freedom. Wel Afrojack. Hier van Tijd voor de uitslag. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. We gaan eens even kijken wat er is gebeurd met onze stelling van deze week. Terechtgekomen op de vierde plek op de vraag. Ik zondig vaak bij de McDonald's. Ik kom er bijna nooit. Het is voedsel, voelt niet altijd onnooit. Terechtgekomen op de derde plek. Nee, maar ik ga wel vaak naar de KFC of de Pizza Hut. Terechtgekomen op de tweede plek. Ik eet er af en toe. Na het stappen heb ik honger en ben ik nog lang niet moe. En ja, als je bij jongeren deze vraag afneemt... het is gewoon... het is verschrikkelijk, maar het is wel gebeurd. Terechtgekomen op de eerste plaats. Dan vraag ik zondag vaak bij de McDonald's. Optie A. Ja, ik kom daar veel te vaak maar op en neer met die kaak. Het is gewoon bewezen. De jongeren gaan graag naar de McDonald's. De McDonald's graag naar, gaat graag naar de jongen. Otto No meteen hier. We gaan een jaren 90 plaat draaien. En hier is eerst pack voor je. And changes. Come on, come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself. Is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get a back to the kids who the hell care. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? Uh. I let it go back to when we played as kids, but then changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on, oh, come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with black. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Sell Selling crack to the uh, kids. I gotta get paid. Well, hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, that's just the way it is. Things will never be the same. Oh, that's just the way it is. Oh yeah. Oh, we gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat Let's change the way we live and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up up and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got to stay strapped, And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, tat, tat, tat. That's the way it is. Uh that's just the way it is. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Oh, you're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. Some things never change. sky. Just take me to the blue before I start to collide. Get me a parachute, take me to the sun. Would be a miracle to turn this world into one. Vroeger in een eh, sketch... Dan zeiden ze altijd, Joost mag het weten. Ik weet niet of je de stroper van André van Duin herkent. Maar dat werd later iets anders. Otto Noos, <laughs> Jezus Christus. Keer bij CFM, wat een fijne plaat. Parachute. En ik ik nog een changes. Hey zeg, we hebben drie 2000 zeros requests klaarstaan. In de club van 50 cent. Timbaland en One Republic Apologize. En ook Katy Perry, I Kiss a Girl. En met 80% van de stemmen hebben jullie gekozen. Wij willen deze horen. We gaan hem draaien. Timbaland en One Republic en Apologize is de Serious Request. en Baby Rara. Take me home. Bij CFM en daarvoor de 90 of Zero's Classic. Ik heb het al acht keer verkeerd gezegd. Ongelooflijk. Timbaland, apologize. Je weerupdate. Vanavond en vannacht wolkenvelden met ook enkele opklaringen. Afkoelend tot tussen de 10 graden landinwaarts en 14 aan zee. Morgen vaker zonneschijn, vooral in het noorden. Ook iets warmer, graadje of 20, vrijwel overal droog. Vrijdag de zonnigste dag van de week met 21 of 22 graden. Stefan Collar met de hits van Beachmaster. Pitbull. Magic. Jesse, Ariana en Nicky. ZFM. Out of My Bed. En daarvoor Clean Bandit samen met Shurna Besson, Extraordinary. bij CFM Beachmasters. Zometeen hier, over uh, nou, ongeveer 20 minuutjes... is het alweer tijd voor de laatste plaat van dit programma. En omdat we zo'n democratisch programma zijn... we hebben geen stalinistische trekjes... mag jij het laatste woord bepalen. Mijn ego zet ik even opzij voor het laatste woord in dit programma. Welke plaat wil jij als laatste horen? Dat mag je laten weten via de mail stefan.cfmzandvoort.nl Wat jou leuk lijkt om te horen als laatste plaat in dit programma. Stefan.cfmzandvoort.nl Hits onderweg! Wat dacht je van ehm, een ontzettend leuke plaat van de Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. En hier is eerst Gwen Stefani voor je. En The Sweet Escape. anytime, let's ride. wat What I've Done, hier bij ZFM. En daarvoor ook nog in aan Pitbull in Good Time. Goed. Uh, eh, kregereng, kregereng, kregereng, kregereng, kregereng, kregereng, oehoe. Precies. Dank jullie wel voor jullie nummers. We hebben er een aantal binnengekregen. Vijf om precies te zijn. En dat was exact wat we nodig hadden. Ehm, die gaan Jim en ik gebruiken voor de Train Challenge. Het hele idee heb ik eh, eerder in deze uitzending uitgelegd. Het is vrij simpel. We gaan naar Hoofddorp Station. En eh, vervolgens hebben we nu vijf setjes nummers binnengekregen. Um, en het eerste nummer dat staat voor het perron waar we gaan opstappen. En het tweede nummer voor hoeveel haltes we gaan pakken. Ehm, mocht het zo zijn dat er eh, minder haltes zijn dan dat het nummer hoog is... of eh, hetzelfde bij het perron, wordt het gedeeld door twee... en bij oneven nummers dan afgerond naar boven. Ja, we hebben er helemaal Guinness Book of Records-achtige regels bij bedacht. Binnengekomen zijn eerst van Roel... Perron 2, 5 halters. Daarna van Eva, perron 3, 3 halters. Daarna van Peter, 1, uh, 1 en 1 halte. Daarna van Rens, perron 6 en 3 halters. En vervolgens van Sanne, perron 2 en 3 halters. Nou, die challenge die gaan we uitvoeren zo snel mogelijk. En dan neem ik Jim ook mee naar de studio. Met de auto waarschijnlijk, want dan hebben we wel even genoeg gezien van de trein. Om te gaan vertellen waar we zijn uitgekomen. En dan gaan we ook een reportage maken. Om even te kijken hoe die stad er dan uitziet. Dank jullie wel voor al jullie ehm, nummertjes. We gaan er zo snel mogelijk mee aan de slag. Nog heel even de tijd om jouw request in te sturen. Wat wil je horen? Welke plaat? Stefan.cfmzandvoort.nl is mijn mailadres voor jouw laatste woord. Laatste plaat die jij wil horen in dit programma. Hoor je me zo meteen naar Bluff. Harder dan ik hebben kan. Je op mijn hagelwit humeur. Ik heb mijn handen harder dan ik hebben kan. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Het was CFM Beachmasters van 10 september 2014. Waarin we massaal smartwatches gaan kopen. Jim en ik een train challenge gaan doen. En die cijfers we daarvan net bekend hebben gemaakt. In aan Pitbull voor de verandering maar eens één keer een good time hadden. Avicii ziek is, maar ze er bij de administratie van weten. Afrojack Latijns-Amerikaans kapsel met een jas genoemd werd. Stefan Underground ging als Steve Jobs. We massaal bij de McDonald's aten. En het laatste woord voor Malou is... daar wilden we veel meer in horen van Crack David. Gaan we voor de draaien en ik zeg graag tot volgende week. talking this girl next door when her parents went out. She phone say, hey boy, come on right around. So I knock at the door, He was standing with a bottle of red wine ready to pour. Dressed in long black satin, lace to the floor. So I went in and we sat down, started kissing, caressing. Told me about jacuzzi, sounded interesting. So we jumped right in. All calls diverted to answer phone We were kinda cool, but they were the fine line between me and you. We were just doing things young people in love do. Parents trying to find out what we were up to. Saying, Why were you creeping down late last night? But then I see two shadows moving in your bedroom light. Now you're dressed in black, when I left you were dressed in white. Can you feel me? Calls diverted to answer You turned on. Can feel me? Whenever the coast was clear and she'd ask me to come out. I'd say, hey girl, come out around. So she knocked at the door. I was standing with the keys in my hand to the 4 by 4 Jumped in my ride, chicken and nobody saw. Cause we went in, we got down, bound, bound to the rhythm So it was early morning, thought we better be leaving So I gave you my jacket for you to hold Told you to wear it cause you felt cold I mean, mean, I didn't mean to break the rules I weren't trying to play mom and dad for fools We were just doing trying to find out what we were up to. Saying, Why can't you keep your promises? No, more, saying you'll be home by 12, controlling in Afro. Out with the girls, but leaving with the boy next door. Can you feel me? shadows moving in your bedroom light. Now you're dressed in black.